Er werd over en weer vuurwerk gegooid en na het duel renden Utrecht-fans via het veld naar een vak met uitsupporters. Buiten het stadion vochten hooligans met de politie en meers werden met stenen, putdeksels en fietsen bekogeld. Daarbij raakten omstanders en agenten gewond. Na bijna een jaar is de vogel Griep weer terug in Nederland. Op een kippenboerderij in Putten in Gelderland moeten alle 23.000 dieren worden gedood... omdat het virus er gevonden is. In de omgeving van het bedrijf geldt een vervoersverbod en een ophokplicht. Borenorganisatie LTO wil dat pluimvee overal in Nederland verplicht binnen moet blijven. Maar zover gaat het kabinet voorlopig niet. Inwoners van New Delhi, de hoofdstad van India, hebben al weken last van hun ogen en longen. De luchtkwaliteit is zo slecht dat scholen dicht zijn, bouwplaatsen stil liggen en vrachtwagens de stad niet meer in mogen. Ook voor correspondent Davy Boerema is het bijna niet te doen. Dat komt mede doordat er rond deze tijd van het jaar in eh, omliggende staten boeren de stoppels van hun gewassen verbranden. Daarbij wordt het natuurlijk ook winter in Delhi. Het wordt kouder en in die koude lucht gemengd met mist komt die vervuilde lucht zeg maar een soort van vast te zitten. Waardoor er een soort van toxische deken ontstaat die ja, nu de stad in zijn greep houdt. En dat is zo erg dat op dit moment dat zelfs vanuit de ruimte zichtbaar is. Elk jaar gaan er meer dan een miljoen mensen dood in India vanwege ernstige luchtvervuiling. En Eindhoven Airport is vandaag begonnen met een verbouwing die jaren gaat duren. De terminal moet 2,5 voetbalvelden groter gaan worden, zodat er plek is voor meer gates, horeca en natuurlijk passagiers, want soms is het gewoon veel te druk op het vliegveld. Met name in de late avond, als er veel vluchten tegelijkertijd eh, terugkomen... moeten soms mensen in het vliegtuig eh, wachten omdat het in de aankomsthal te vol is. Ja, daar willen we een einde aan gaan maken. Eindhoven Airport is gebouwd voor 5 miljoen reizigers per jaar, maar het zijn er nu bijna 7 miljoen. De uitbreiding moet in de zomer van 2027 klaar zijn. Het weer, trekken buien over met tussendoor zon. In het noorden kan het wat hagelen. Morgen lijkt een kletsnatte dag te worden met dan in het noorden natte sneeuw. Door 2 graden daar tot een graad of 10 in Limburg. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits verloopt in Noord-Holland eh, vrij normaal. En dat betekent vooral dagelijkse files met zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. Zoals de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor knooppunt Velsen 11 kilometer file rijden met een kleine 10 minuten vertraging. Ook 10 minuten op het uit op de A27 Utrecht richting Almere. Bij Huizen, er staat 6 kilometer file. En wat nog opvalt ook is de N203 Amsterdam richting Alkmaar. Voor de aansluiting met de A9, daar staat 2 kilometer.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 57 mannen die betrokken waren bij rellen rond FC Utrecht Go Ahead Eagles worden vervolgd. Rond die wedstrijd eind mei werd vuurwerk gegooid, liepen Utrecht-fans het veld op en vielen hooligans ME'ers aan. In Gaza is dit weekend een voedselconvooi overvallen. Volgens de VN-hulporganisatie UNRWA ging het om ruim 100 vrachtwagens... die met geweld werden overvallen en geplunderd. Wie erachter zat is nog niet duidelijk. In Verviers in België is gezocht naar spullen die mogelijk zijn gebruikt bij de sieradenroof... tijdens de kunstbeurs Tevaf in Maastricht twee jaar geleden.